Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Bij een actie tegen kinderporno is afgelopen week op zo'n 55 adressen huiszoeking gedaan. Daarbij zijn honderden computers, harde schijven en telefoons in beslag genomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Naast de huiszoekingen kregen bijna 100 mensen een waarschuwing dat ze moeten stoppen met het downloaden van kinderporno. De politie zegt zo te willen voorkomen dat die mensen een stap verder gaan en bijvoorbeeld zelf kinderen gaan misbruiken. Javier Milei is de nieuwe president van Argentinië. De uiterst rechtse kandidaat won in de tweede ronde van de verkiezingen van de huidige minister van Economische Zaken. De economie in Argentinië staat er al jarenlang slecht voor. Milei wil daarom onder meer de dollar invoeren. Hij wordt vaak vergeleken met Donald Trump. In een koffieshop in Amsterdam is gisteravond iemand gewond geraakt bij een schietincident. Dat was aan de Nieuwmarkt in het centrum. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie zegt dat twee verdachten in een auto zijn gevlucht. In de buurt van Rilland in Zeeland zijn pakketten gevonden met in totaal bijna 1000 kilo cocaïne. Die lagen bij een dijk langs de Westerschelde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drugs een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro. Het onderzoek was begonnen in de nacht van zaterdag op zondag... na een melding over een bootje dat dicht bij een zeeschip voer. Gisteren werd aan de andere kant van de Westerschelde een bootje gevonden... maar er was niemand meer aan boord. Het weer, vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is niet kouder dan een graad of 9.